had geluk als ik terugkijk naar mijn jeugd. Omdat ik ben wat zoveel willen zijn. Maar bedenk, de zon scheen niet altijd. Mijn publiek liet hem toch schijnen. Ik had geluk ik kom zomaar van de straat. Wat ik nu ben, daar had ik jou voor nodig. Het is fijn als er iemand van je houdt, mag nooit meer anders zijn. maar je moet weten zonder jou had ik hier niet gestaan. Wie weet wat ik had gedaan zonder mijn fans. Ik had geluk dat ik iedereen versta. Arm of rijk, ach ze kwamen toch wel kijken. Maar begrijp, het doet me steeds weer goed. Laat het nooit anders zijn. Ik heb je nodig. Ik had geluk, ik kwam zomaar van de straat. Wat ik nu ben, daar had ik jou voor nodig. Het is fijn als er iemand van je houdt. Het mag nooit meer anders zijn. je moet weten, zonder jou. jou wil ik zingen. Je moet weten, zonder jou had ik hier niet gestaan. Wie weet wat ik had gedaan. Zonder mijn fans. Bedankt.